Citydijkers met het NOS Journaal. In IJsselstein is bij een zwaar verkeersongeval een dode gevallen. Het gaat om een man van 29 uit die Utrechtse plaats. Hij was de bestuurder van een van de vier auto's die bij het ongeluk betrokken waren. Nog eens drie anderen raakten gewond. Twee moesten naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk in IJsselstein precies kon gebeuren, weet de politie nog niet... Volgens ooggetuigen werd in een van de voertuigen enkele lachgastanks gevonden. Maar of die een rol hebben gespeeld is niet bekend. In Losser, in de buurt van Enschede, is een huifkar met een groep mensen erop gekanteld. De politie zegt dat er 20 gewonden zijn. Vier moesten met een ambulance naar het ziekenhuis. 16 zijn met eigen vervoer naar een ziekenhuis of huisartsenpost gegaan. Ze hadden onder meer botbreuken opgelopen. De mensen op de huifkar waren van een voetbalteam dat vandaag kampioen werd. Om dat te vieren zouden ze een rondtocht maken door het dorp. Volgens RTV Oost ging het vervolgens mis toen de kar een bocht nam. De Oekraïense president Zelensky roept op tot verdere sancties tegen Rusland. In een videoboodschap zegt Zelensky dat hij daarover een gesprek had met de Italiaanse premier Draghi. Volgens Zelensky is de situatie in de Donbass, in het gebied in het oosten van Oekraïne, nog steeds zeer lastig. Het Russische leger probeert daar verschillende steden als Slavjansk en Severodonetsk aan te vallen. De gouverneur van die laatste stad schrijft ook dat de Russen continu zijn stad bombarderen. Verder zei de Oekraïense president ook dat Russische troepen 1873 onderwijsinstellingen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben vernietigd.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I we intertwined our life forces and now we're unified ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.